Lewin met het NOS-journaal. In Luttoch, de brand brak rond half vier uit. De brandweer is massaal uitgerukt. Het AZC biedt plaats aan meer dan duizend asielzoekers. Onduidelijk is hoeveel mensen er op dit moment zijn opgevangen... en of er gewonden zijn gevallen. Vorige maand was er ook al een brand in het asielzoekerscentrum. Toen raakte één persoon gewond. De politie heeft in de wijk Poelenburg in Zaandam opnieuw drie mensen aangehouden. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Het is onduidelijk waar ze van verdacht worden. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. De meeste daarvan zijn weer vrijgelaten. Alleen de vlogger zit nog vast. Hij wordt verdacht van opruiing. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een chemische fabriek van islamitische staat in de Iraakse stad Mosul gebombardeerd. Het zou gaan om een voormalige farmaceutische fabriek die omgebouwd is door IS om chemische wapens te produceren. Volgens een luitenant van de Amerikaanse luchtmacht werd er mogelijk chloorgas en mosterdgas gemaakt in de fabriek. In Irak zijn meerdere dodelijke aanvallen geweest met dit soort gassen. De Mexicaanse politie heeft de vrouw van een gedetineerde drugsbaron opgepakt. Zij zou geprobeerd hebben om het drugskartel van haar man nieuw leven in te blazen. Het kartel zit vermoedelijk achter de recente golf van geweld in de Mexicaanse badplaats Acapulco. Volgens de politie droeg ze twee kilo cocaïne en wapens bij zich tijdens haar arrestatie. En dan nog het weer. Het is een warme nacht met minima rond de 18 graden. Overdag wordt het opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden.